Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het zuidoosten van de VS is in drie staten de noodtoestand uitgeroepen. Florida, Georgia en South Carolina zetten zich schrap voor orkaan Debbie... die maandag aan land komt. Naast veel wind worden ook grote hoeveelheden regen verwacht. De directeur van het National Hurricane Center spreekt van verbazingwekkende hoeveelheden... en waarschuwt voor grote overstromingen. Inwoners verplaatsen hun spullen naar hogere plekken en in Tampa zijn al 30.000 zandzakken uitgedeeld. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de eerste F-16's zijn aangekomen op Oekraïense bodem en ook al zijn ingezet. Het is niet duidelijk uit welke landen die gevechtsvliegtuigen komen. Waarschijnlijk worden ze gebruikt om Russische kruisraketten of drones uit de lucht te schieten. Zelensky sprak zijn waardering uit voor de landen die als eerste F-16's beloofden... zoals Denemarken, Nederland en de VS. Hoeveel toestellen Oekraïne nu heeft is niet bekend. De Britse premier Starmer heeft in een toespraak de extreemrechtse gewelddadigheden in zijn land veroordeeld... en zegt dat hij er alles aan doet om de railschoppers voor de rechter te krijgen. Gisteren gingen demonstranten in zeker drie plaatsen op de vuist met de politie... Ook werden twee opvangplekken voor asielzoekers aangevallen. Bewoners en personeel waren volgens Starmer doodsbang. In totaal zijn er 150 mensen opgepakt. De politie verwacht nog meer arrestaties. De landenwedstrijd in de Olympische triathlon in de Seine kan maandag gewoon doorgaan. De organisatie van de Spelen heeft gezegd dat de waterkwaliteit binnen aanvaardbare grenzen zal liggen tijdens de wedstrijd. Door stortbuien op woensdag en donderdag raakte het water opnieuw vervuild. Zondag werd de parcoursverkenning daarom geschrapt. Een van de Belgische triatleten die woensdag meedeed aan de individuele triathlon is ziek.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 Tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tell. fire to go away. Don't think I could take the pain. Won't you stay another day? Oh, don't leave me alone like this. Don't you say it's the final kiss.